Dit is Juri Stubenitsky met het NOS-journaal. Er lijkt beweging te zitten in de top van de ministers van Financiën van de Eurolanden in Luxemburg. Meerdere landen lijken tegemoet te willen komen aan de eis van Nederland en Duitsland... dat ook banken en verzekeraars moeten meedoen aan een noodlening voor Griekenland. In totaal zou het nieuwe reddingsplan 80 tot 85 miljard euro omvatten. Daarvan zouden banken, pensioenfondsen en verzekeraars een deel voor hun rekening moeten nemen. Maar de ministers zijn er nog niet uit hoe hoog die bijdrage wordt. Griekenland heeft extra steun nodig omdat het niet genoeg heeft aan de 110 miljard euro die de EU en het IMF vorig jaar hebben toegezegd. De komende dag praten de ministers van Financiën verder in Luxemburg. De Russische president Medvedev wil volgend jaar een tweede presidentstermijn in de wacht slepen. Dat zegt hij in een interview met de Financial Times. Medvedev heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld en houdt ook nog een slag om de arm. Hij noemt het moeilijk voorstelbaar dat hij het opneemt tegen premier en oud-president Poetin, die hij zijn politieke mentor noemt. Ook Poetin heeft zich nog niet officieel kandidaat gesteld. De Noord-Ierse golfer Rory McIlroy heeft op overtuigende wijze de US Open gewonnen. Met 16 slagen onder par vestigde hij een nieuw toernooirecord. Alle vierde rondes bleef McIlroy onder de 70 slagen en slechts twee golfspelers hadden dat eerder gedaan op de US Open. Het is de eerste grote overwinning als prof voor de 22-jarige Noord-Ier. Hij is de jongste winnaar van de US Open in 88 jaar. Tweede werd de Australiër Jason Day, die acht slagen meer noteerde dan al McElroy. Het weer, vannacht is het op de meeste plaatsen droog en zo'n 10 graden.